Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De regeling waarbij de kosten voor het woon-werkverkeer van de belasting mogen worden afgetrokken... heeft veel te weinig effect. Dat zeggen betrokken ambtenaren die de boel hebben opgezet. Een paar tienduizenden mensen, vooral jongeren in Nederland, maken gebruik van die regeling. Volgens de experts zorgt die belastingaftrekker niet voor dat mensen vaak het OV pakken. We tipten er vorig jaar lekker op los met z'n allen. Bij Meld Misdaad Anoniem kwam vorig jaar een record aantal meldingen binnen. Het waren meer dan 20.000 en het ging vooral over drugs, zeggen ze bij de anonieme tiplijn. Drugshandel op straat en vanuit woningen, dat is heel erg eh, zichtbaar voor mensen. En we merken dat de bereidheid om te melden hoger is als eh, criminaliteit ja, negatieve gevolgen heeft hè, voor de buurt of voor iemand persoonlijk. Ja, dan zijn mensen sneller geneigd eh, om, om daarover te melden. De politie werd het vaakst getipt in Limburg. Dankzij al die anonieme tips konden minstens 3000 mensen worden opgepakt en 1200 wapens van straat worden gehaald. En boswachters zijn zo klaar met alle drukte in de natuur... dat Natuurmonumenten strengere regels in gaat voeren voor het gebruik van natuurgebieden. Wil jij dus binnenkort een bruidsfoto maken of een bootcamp organiseren in de bossen? Ja, dan moet je daar toestemming voor gaan vragen bij de boswachter. We zien steeds meer eh, hardop clubs ontstaan eh, op commerciële basis, eh, trailrunning. Eh, we zien eh, bruidsrapportages, reportage moet ik zeggen. aan alle kanten wordt die natuur gebruikt. Dat is ook goed. Mensen zijn van harte welkom. Maar die druk op die natuur temperatuur neemt zo toe dat we er toch vat op moeten krijgen. Ja, maar dan moet je er dus straks wel voor betalen. We rekenen zo'n 50 euro per bezoek als het ware. Of een bijdrage op een andere manier. Kijk, die natuur is niet gratis. Hè? Die natuur kost heel veel tijd om die te behouden. Heel veel geld. Dat we daar dan ook een bijdrage voor vragen is eigenlijk helemaal niet zo gek. Ja, vanaf begin volgend jaar gaat de nieuwe regel waarschijnlijk in. Dan nog het weer. Vanavond blijft het helder en koelt het af naar een graad of 6. Kijken we naar morgen. Het wordt een afwisselend dagje met soms wat wolken, soms wat zon. En het wordt iets warmer dan vandaag, dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.